Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortvorst en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan ongetest de festivalzomer in. De coronaregels worden flink versoepeld. Zo hoef je bij evenementen buiten geen negatieve test te laten zien. En ook bij binnenlocaties met minder dan 500 mensen is een stokje in je neus niet nodig. Vanaf volgende week vervallen veel coronaregels, maar blijf wel even opletten, zegt de minister van Volksgezondheid. Als er één ding is wat ik u alvast kan zeggen dat ik vanavond zal benadrukken is, blijf gewoon verstandig en blijf ook voor jezelf en voor je omgeving opletten. Vanavond om 7 uur geeft minister Kuipers in zijn eentje een persconferentie. Voltleider Laurens Dassen wil niet zeggen waarom zijn partijgenoot Nilufer Gundohan precies is geschorst. We weten alleen dat zij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Volgens Dassen is het onderzoek nog bezig. Op dit moment is het bureau in gesprek met de mensen die een melding hebben gedaan. En heeft ook Nilufer een uitnodiging ontvangen om met het bureau in gesprek te gaan. Zodat ook zij haar verhaal kan doen volt Gundo Han zei vanmorgen dat ze de schorsing veel te zwaar vindt. Madame Tussaud heeft weer een beeld weggehaald, dit keer dat van Lil Kleine. De rapper werd twee dagen geleden opgepakt. Hij wordt ervan verdacht zijn vriendin te hebben mishandeld. Eerder haalde het museum ook al het beeld van Marco Borsato weg. En in België zijn 30 mensen opgepakt vanwege cocaïnehandel. Op 49 verschillende plekken in België waren invallen. Je hoort een Belgische verslaggever. Het gaat om een bende vooral uit Oost-Europa, Albanië horen wij. De meeste verdachten die zouden in de omgeving van Brussel wonen. En die bende die zou dan cocaïne uit containers hebben gehaald in de haven van Antwerpen. En die drugs vervolgens verder hebben doorgevoerd, vooral naar Spanje. De invallen zijn onderdeel van een groot internationaal drugsonderzoek. Ook in Spanje, Italië en Nederland waren vannacht invallen en zijn er mensen opgepakt. Het weer dan nog, het is nat, nu al in het westen, maar straks overal. En het blijft wel even regenen. Morgen begint ook nat, daarna af en toe de zon. En later in het noorden weer wat buien. En het is niet koud, 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam. Tussen Hoofddorp en Rudolf Arendsveen. De vertraging is zo'n 10 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam bij Amsterdam Westpoort.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 He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make his father's line and a broken fuse. Then she walked through that classroom door. He's all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe.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 Het Outbreak Management Team adviseert om te stoppen met het testen door de GGD als de Omicron-golf in een dalende trend zit. Testen zou dan nog wel mogelijk moeten zijn voor kwetsbare mensen. Voltijder Laurens Dassen wil nog altijd niet zeggen over de schorsing van zijn partijgenoot Gundogan. Zij werd geschorst na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Maar ze weet zelf niet wie haar waarover beschuldigt. Op de Olympische Spelen heeft kunstschaatser Lindsay van Zundert zich geplaatst voor de vrije kuur. Ze eindigde uiteindelijk als 22e in de korte kuur.